het NOS nieuws van 10 uur. Freddy van Tijn met het NOS Journaal. China wil zich inspannen om de spanningen tussen Noord- en Zuid-Korea te verminderen. China is de enige bondgenoot van het communistische Noord-Korea. De regering in Peking in noemt de situatie zorgwekkend. Inmiddels heeft een hoge Chinese diplomaat contact gehad met de Zuid-Koreaanse premier. Of dat gesprek iets heeft opgeleverd is niet bekend. Het is de laatste dagen weer helemaal mis tussen de twee Korea's. Noord-Korea beschoten de afgelopen week een Zuid-Koreaans eiland bij de bestandslijn. Vier Zuid-Koreanen kwamen daarbij om. Dat incident leidde tot dreigementen over en weer waarbij oorlogzuchtige taal werd gebruikt. Vanaf vandaag houden Zuid-Korea en Amerika een vierdaagse vlootoefening in het gebied. De Europese ministers van Financiën hopen vandaag met Ierland een akkoord te bereiken over de lening uit het noodfonds. Ze komen vanmiddag in Brussel bijeen. De vergadering is op het laatste moment belegd omdat de EU-leiders de financiële markten voor morgen duidelijkheid willen geven. Ierland krijgt 85 miljard euro uit het noodfonds voor de euro. Een van de punten waarover men het eens moet worden is de rente die Ierland moet betalen. Er worden percentages van bijna 7% genoemd. De Ierse oppositie zegt dat ze zo'n hoge rente niet zal accepteren. Gisteren gingen tienduizenden Ieren in Dublin de straat op om te protesteren tegen de bezuinigingen die de regering moet doorvoeren. De drie jongens die na 50 dagen dobberen op de stille oceaan uit zee werden gered, waren achter twee meisjes aangegaan. De jongens van 14, 15 en 16 hadden de meisjes ontmoet op hun eiland tussen Nieuw-Zeeland en Hawaii. Nadat de meisjes naar hun eigen eiland waren teruggekeerd, besloten ze er in een motorbootje achteraan te gaan. De oudste twee jongens waren stom dronken, de derde nam het niet serieus. Onderweg raakte hun brandstof op. Woensdag werden ze 1200 kilometer verderop uit zee gered door tonijnvissers. Het weer, vrij zonnig, met een temperatuur net boven het vriespunt in het westen en net onder nul in het oosten. Dit was het NOS.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 27 blowjobs a day. He blew a few too many, the camera never lies, as some of you will surely understand. He's 29 forever, let's lay it on. shine. dames en heren, lieve luisteraars. Eh, mijn naam is David Habig. Ik zit hier samen met Fred Kroonsberg, ZFM Jazz op 28 november 2010. We zijn begonnen met Gare du Nord een Dish of the Day. Eh, het is lekker koud buiten. Ehm, ik ben vanmorgen al langs de duinen gelopen en er lag eh, heel wat rijp.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 Ik was enkele jaren bij haar concert, enkele jaren geleden bij haar concert tijdens het North Jazz Festival en ademloos werd er geluisterd. Het diepe zuiden van Georgia, USA weer klinkt door in haar stem. En van deze domino's dochter gaan we nu, gelovig of niet, een meeslepend song laten horen van haar nieuwe CD. Laten we gaan luisteren naar Fellowship. just like I never to Tonight. a star across my sky, just like an angel off the page. You have appeared to my life. Feel like I'll never be the same, just like a song in my heart, just like oil on my hand. En zo gingen wij van heel groot naar heel klein. Ehm, deze uh, eh, artieste is ook bekend geworden bij Jules Holland, zoals zoveel eh, jazzartiesten. Eh, in 2005 had ze haar televisiedebuut. Televisie Corina Bailey-Ray met Like a Star. Oké, de cultuursector gaat donkere tijden tegemoet met het nieuwe kabinet. De bezuinigingsplannen uit het regeerakkoord beloven ook weinig goeds voor de jazzsector. Harde conclusies zijn nog niet te trekken. De bezorgdheid is echter in het jazzveld groot. Een van de zangeressen die eh, groot is geworden in Nederland. En waar ik eigenlijk als er een ZFM Jazz Award zou zijn die aan haar zou willen uitreiken is Vee Klaassen. Zij heeft met een eh, grote big band uit Duitsland. En misschien moeten zangeressen daar in de toekomst ook naar uitwijken.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 Hij is daar vierde geworden en hij heeft dit jaar zijn eerste album eh, eigenlijk uitgebracht. Ben Webster, hij werd geboren in 1909, kwam uit Kansas City en was een vriend en tijdgenoot van Lester Young. Naar de normen van de jazz was hij vrij laat volwassen. Pas in 1939 bij Duke Ellington vond hij zijn eigen stijl. Pas in de jaren 50 en begin jaren 60 bleek hij in topvorm te zijn. en was toen gelijkwaardig aan zijn oude held Coleman Hawkins. In die periode heeft Webster een aantal platen gemaakt met Hawkins... waarbij geen van de beiden ook maar iets toegaf. Hij maakte ook prachtige platen met Oscar Peterson, Sweet Edison en Billie Holiday. In 1964 verhuisde hij naar Kopenhagen... waarna zijn muziek iets van de oude magie verloor... Maar ik heb hier nog een prachtige opname. En die stamt uit 1967. Is op 27 april in Londen opgenomen. En eh, Ben, hij overleed in 1973. Laten we gaan luisteren naar Ben Webster met Pound Horn. Picture a so-called hippie or hip cat standing on a corner in a neatly pressed double-breasted form-fitting pinstripe suit. A pair of pointed-toed shoes with bold white stitches around the soles. A black shirt long white tie, a black pencil mustache, and of course a very wide brimmed black felt hat. Killer Joe always has a pocket full of loot, but only the kind that jingles. You see, he likes to play the horses. He is most certainly a ladies' man. As a matter of fact, he is always willing to accept cash contributions from them for any cause, namely his own. The most important thing about Killer Joe that you have to know is that he's very much against manual labor. Killer Joe. Música Oh. Killer Joe. En toen hield de cd mee op. Uh, ik ga heel eventjes uh, wat proberen te fixen. <laughs> Uno momento. Of all the things I found in life, no moment's better than this. Of all the things I'd ever known, nothing prepared me for your kiss. If we fly, if we fly if we fly into the sun. Of all the things I needed, baby, you were my cherished one. A little bird told me that you can't find your way home. A little bird has shown me that you can't run away from love. Darkness falls upon the city like the ocean falls upon the sand. Waves of sorrow leave me breathless. Can you love this broken man? If I try, if I try, if I try to love again, I wake up every morning unsure of where I stand. A little bird told me that you can't find your way home. little bird has shown me that you can't run away from love. Oh, then why my feelings? and tear me down until I break. Yes, show me what the we fly, if we fly into the sun, of all the things I needed, baby, you were my cherished one. Little bird told me that you can't find your way. bird is showing that you can't run away from love. Jazzanova samen met uh, José James, Little Bird heb een poosje niets van haar gehoord, maar ik dook toch weer even een prachtige cd op met een hele mooie foto. Waarin ze met haar blonde haren en een eh, blauwachtig pak en witte schoenen eigenlijk haar, eh, haar nummer aan het promoten is uit die tijd. En eh, de titel is toepasselijk. Beautiful People. this next song's um, it's about when I moved from Paisley to London. It's just about the change and the big difference between them both. So it's called These Streets. Here we go. Cross the border to the big bad world where it takes you about an hour just across the road, just to stumble across another poor old soul from the dreary old lanes to the high street madness. I fight with my brain to believe my eyes, and it's harder than you think to delay the sadness that creeps up my spine and haunts me through the night. Life is good and the girls are gorgeous. Suddenly the air smells much greener now, and I'm wandering around with a half pack of cigarettes, searching for the change that I've lost somehow. These streets have too many names for me. I'm used to Glenfield Road and spending my time down in Northgate. I'll get used to this eventually. I know, I know where the days go when all we did was play and the stress that we were under wasn't stress at all just a run and a jump into a harmless fall from walking by a high rise to a landmark square you see millions of people with millions of cares and i struggle to the train to make my way home I look at these people as they sit there alone. Life is good, and the sun is shining. Everybody floods to their ideal place, and the children all smile as the boat shuffled by them, trying to pretend that they've got some space. These streets have too many names for me. I'm used to Glenview Road and spending my time down in Northgate. I'll get used to this eventually. I know, I know. These streets have too many names for me. I'm used to Glenfield Road and spending my time down in Norwich. I'll get used to this eventually. I know, I know. Life is good and the girls are gorgeous. Suddenly the air smells much greener now, and I'm wandering around with a half pack of cigarettes, searching for the change that I've lost. Somehow these streets have too many names for me. I'm used to Glenfield Road and spending my time down in Norkey. I'll get used to this eventually. I know, I know. These streets have too many games for me. I'm used to Glenfield Road and spending my time down in Northgate. I'll get used to this eventually. I know, I know. You keep telling me so. Onder het mom van What Happened To dit was eh, Paolo Nutini. En die had een aantal jaar geleden had hij een hitje met eh, Jenny Don't Be Hasty. Hij had nog een aantal andere hitjes. Maar daarna hebben we eigenlijk niks meer van hem gehoord. Nou, dit, dit was dus Paolo Nutini met These Streets. Behalve in militaire band speelde de saxofoon in 1840 uitgevonden en nieuwkomer in de familie van muziekinstrumenten nauwelijks een rol in welke muziek dan ook. Pas in de jaren 20 begonnen een paar jazzpioniers saxofoon te spelen. Een enkeling speelde voor Hawkins al jazz op de sax, Maar door zijn toedoen heeft het instrument de dominante positie van nu gekregen. Hij werd dan ook genoemd de vader van de sax en werd geboren in 1904 en overleed in 1969. Van hem draait nu een nummer If I Could Be With You One Hour Tonight. lieve luisteraars, dit was alweer het eerste uur van ZFM Jazz. We zijn na het nieuws- en reclameblok eh, weer bij u terug. Tot zo.